Want voor studenten zit er goed nieuws aan te komen, vertelt verslaggever Roel Bolsjes. Inderdaad, het is gisteren al bekend geworden dat vanavond aangekondigd gaat worden... dat er weer fysiek onderwijs op die scholen gegeven mag worden. Denk daarbij aan lessen, colleges, werkgroepen. Onderling hoeven de studenten dan geen anderhalve meter meer te houden, maar er zullen wel aanvullende beperkingen gelden. En wat die precies zijn, daar wordt vandaag nog over gesproken eh, door de ministers. Je zou dan kunnen denken aan eenrichtingsverkeer in de gangen en een maximum aantal studenten in hoorcollegezalen. Ook een lichtpuntje voor Formule 1-liefhebbers. De Grand Prix van Zandvoort gaat door. Die staat gepland voor het eerste weekend van september. In Weel in de Achterhoek worden bloemen neergelegd op de plek waar gisteren twee vermiste jonge vrouwen zijn gevonden. Deze avond gingen ze na een drankje op het terras naar een after, maar daar kwamen ze nooit aan. Waarschijnlijk zijn ze onderweg naar huis van de weg geraakt. Agenten vonden de auto door een spoor op het fietspad. En komen hier een struikenpassage tegen die eigenlijk volledig intact eh, lijkt. Collega's eh, gaan toch eh, de richting van het spoor volgen. En eigenlijk liggen achter de passage wordt een auto aangetroffen. De auto ligt op de kop. De auto hing dus verscholen in de bosjes ondersteboven in een sloot en werd pas gisteren ontdekt. Een van de vrouwen is omgekomen, de ander ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Britney Spears krijgt binnenkort wat meer vrijheid. Sinds 2008 is haar vader de baas over haar leven. In die periode ging het helemaal niet goed met Britney. Sindsdien bepaalt hij wat ze met haar geld en spullen mocht doen. En ook vertelde Britney eerder dat ze van hem haar spiraaltje niet mag laten verwijderen... terwijl ze graag een kindje wil. I wanted to take the ID out so I could start trying to have another baby. But this so-called team won't let me go to the doctor to take it out because they, they don't want me to have children. Ze sleept haar vader voor de rechter. Hij zegt nu dat hij binnenkort stopt als toezichthouder. Er wordt eerst gezocht naar iemand anders die Britney een beetje in de gaten kan houden. Het weer, de dag begint zomers. Later trekken er wat meer wolken voor de zon. door 20 graden op het strand en 25 in het oosten. Dit weekend verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanmorgen en vanmiddag stonden er files richting het strand en nu staan er files de andere kant op. Zoals op de N201 richting Hoofddorp. Tussen Bentveld en de aansluiting met de N208 heb je een kwartier vertraging.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 Niets anders dan jij zie me dan. Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat.